Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is misschien geen goed idee om verschillende coronavaccins door elkaar te gebruiken. Onderzoekers wilden weten of dit mogelijk is. Om te kijken of we meer flexibiliteit zouden kunnen inbouwen in de vaccinatiestrategie. Eh, stel dat er een van de vaccins eventueel een keer niet beschikbaar is, dat je ook gewoon iemand een ander vaccin kan toedienen. Maar volgens de eerste onderzoeksresultaten is dat geen goed idee. Je hebt meer kans op bijwerkingen zoals hoofd- en spierpijn. De Amerikaanse president Biden heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Een Amerikaanse topdiplomaat gaat proberen de boel te kalmeren. Meer landen roepen op tot kalmte, maar het geweld blijft doorgaan. Ook vannacht was het weer erg onrustig. Een grote brand vannacht in een loods op een vuilstort in Leeuwarden. Het wilde goed fikken omdat het een papieropslag was. Er kwam ook veel rook vrij. Omwonenden kregen een NL Alert, het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens Omroep Friesland is de brand inmiddels onder controle. Het nablussen gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En moslims vieren vandaag het einde van de ramadan met het suikerfeest. Veel mensen willen er op hun best uitzien. Muahed ging gisteren daarom alvast lekker een fresh kapsel halen. Gewoon zo'n lijntje en dan eh, doet Mootje altijd voor mij die twee strepen erbij. Ik wil de zijkantjes gewoon... Eh, gewoon geknipt helemaal. Ja, dat je gewoon een beetje shined en zo. Vanwege corona wordt het suikerfeest wel minder uitbundig gevierd. De Raad van Marokkaanse Moskeeën zegt vier het suikerfeest zoveel mogelijk thuis. Het weer nog, nu nog zon, maar langzaam wordt het bewolkt. Vanmiddag kan het ook regenen met af en toe onweer. Vanmiddag is het zo'n 17 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Heel langzaam maar zeker worden veel files wat korter. Je hebt nog wel vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Zaandam en de afrit Weidewormer. Je doet er nog 10 minuten langer over daar...